en schrijft nu aan de Tweede Kamer dat er een gerichte aanpak nodig is. Hij verwijt afspraken maken met organisaties die voorlichting geven en hulp bieden. Later dit jaar komt hij met concrete voorstellen. Van de 2200 melkveebedrijven die waren geblokkeerd vanwege mogelijke fraude... zijn er 1800 weer vrijgegeven. Ze hebben de fouten in hun administratie hersteld... en mogen daarom weer dieren aan- en afvoeren, zegt minister Schouten. In januari bleek dat er veel mis was in de administratie van melkveehouders. Mogelijk werd er gesjoemeld om meer melk te kunnen produceren. Archeologen hebben bij Bemmel een compleet Romeins grafveld ontdekt van bijna 2000 jaar oud. Het gaat om 48 graven, vermoedelijk van de Romeinse elite. Romeinen werden na hun dood gecremeerd en de as werd begraven, vaak samen met allerlei waardevolle spullen. Bij de opgraving in Bemmel werden onder meer kledingspelden, bronzen kannen en spiegels gevonden. De graven komen uit de 2e en 3e eeuw na Christus en werden gevonden bij werkzaamheden vanwege het verlengen van de A15. In België is de Nederlandse priester Jacques Clemens overleden, de oudste man van de Benelux. Hij was 108 jaar. Clemens was in 1936 in Luik tot priester gewijd. Hij dacht zelf dat hij zo lang leefde door zijn strakke ritme. Hij stond elke dag om 6 uur op, dronk middags een glas wijn en ging om 9 uur naar bed. Met zijn 108 jaar was Clemens de oudste priester ter wereld. Het weer, vanuit het zuidwesten klaart het op. Alleen in het noorden vallen vanavond nog buien. Morgen geregeld zon, smiddags in het zuiden meer bewolking, gevolgd door regen. En het wordt 8 tot 10 graden. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Vertraging in de Randstad op de A2 van Amsterdam naar Utrecht bij Maarsen... rijdt het langzaam over 11 kilometer, kost een kwartier extra... Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch.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 Ronald is helaas ziek geworden. In ieder geval vanaf deze plaats. Ronald, de allerbeste jongen. Maar we gaan er toch proberen een leuke uitzending van te maken. Toch met liedjes die hij uitgezocht heeft. Dus dat kan nooit mis zijn. Om kwart over vier, het nummer 1 hit van deze week. Om half vijf de column van Nel Kerkman. Om kwart voor vijf een nummer 1 hit van het jaar. En ik heb deze maal uitgezocht 1985. En om kwart over vijf de gouden ouwe van de week is ook uit 1985. En dan het weer voor het komend weekend. En het programma van Circus Zandvoort. En niet te vergeten, veel nieuws over onze badplaats. vol programma dus. Dus we gaan gauw beginnen. En hij heeft voor me uitgezocht, we beginnen er eentje met onze Dolly Dots uit Nederland. moeilijk alles tegelijk te doen, hè. Dat wordt een beetje moeilijk, maar het is even wennen weer. Ik heb het evenementagenda van maart, en dat is de 11e. Automax Street Power, circuit Zandvoort. Ook de 11e. Jazz in Zandvoort met Maarten Hogenhuis. Ook Theater de Krocht, aanvang om half vier. Nee, half drie. De 18e, Strandmarathon Zandvoort, naar Scheveningen. Ook de 18e, Jazz in het Wapen. De String Thing Virtuos Banjo Duo het Wapen van Zandvoort, aanvang om 4 uur. De 18e, 18 maart, in restaurant App en Vloed... optreden van Kessel Live met Old Friends on a Sunday afternoon. Aanvang om 4 uur, de entree is gratis. De 24e, de 30 van Zandvoort, dat is een wandeltocht. De 25e, Zandvoort Circuit Run, een hardloop-evenement. En de 25e, Omloop van Zandvoort. En dat is dan weer een wieler-evenement. Left feet, when he dances... late. I really think that he should know. was The Boys Knows Nothing, Alicia Dixon. En we gaan door met onze eerste item. En daar komt hij, de nummer 1 hit van deze week.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 Zij maken sfeervolle paarsartikelen... en nodigen u uit op 12 maart van half negen tot half... van half zeven tot half negen... uit in hun resultaten bewonderen en natuurlijk te kopen. Ook Bienvenue Nu is geopend... en daar kunt u heerlijk iets nuttigen na de aankoop. De drie nieuwe Unicum-bedrijfjes zijn te vinden aan het winkelplein Nieuw Oord. Blijf bij mij, gaat niet weg. Je bent de enige niet. van me als ik niks heb, baby Geef je het toe als je het mist hebt, baby Nee, want ik leid je door de mist, mijn baby Ik kan je brengen naar de overkant Toch geloof me dan, het is niks dat beter Liever laat je me niet in mijn eentje Ja, ik voel me misselijk wanneer ik jou mis Oh, je houdt je vast wanneer het buiten koud is oh. Blijf bij mij, gaat niet weg Je bent de enige die moeilijk om te zeggen wat ik voor je voel. Die mij de roddelen, laat ze gaan zitten op een stoel. Laatste keer dat ik je zag, was ik een domme voel. Aan het lullen met die bitches met mijn domme smoel. Je moet niet flirten voor mijn neus, het is niet fucking cool. Ik ben een spits en als ik schiet, dan schiet ik op het doel. Damn, sorry, ik doe alles voor je opgevoel. Onvoorwaardelijk in jou. Hou je nog van als ik niks heb, baby? Geef je het toe als je het mist hebt, baby. ik leid je door de mist, mijn baby. Ik kan je brengen naar de overkant, toch al lopen. dan, er is niks dan. Liever laat je me niet in mijn eentje Ja, ik voel me misselijk wanneer ik jou mis Oh, je houdt je vast wanneer het buiten koud is Wow, oh. Blijf bij mij, gaat niet weg Je bent de enige die ja, dat was Ronnie Flex en Maan. Ja, dat hoort er ook bij, zo'n plaatje. Toon Hermans Groep op 9 maart is van half 11 tot 12 uur... is in steunpunt ook pluspunt de Toon Hermans Groep. Deze bijeenkomst is voor mensen die te maken hebben met kanker of deze ziekte hebben gehad. De deelnemers kunnen zelf bepalen over welke thema er gesproken wordt of kunnen hun ervaringen uitwisselen. Een oncologie-verpleegkundige is bij de bijeenkomst aanwezig om de groep te begeleiden. Iedereen is van harte welkom. En de opgave, ja, de opgave, en iedereen is voor de opgave vooraf, is niet noodzakelijk. Deelnemen aan deze koffie en koffie en thee is dan gratis. Wat wil je nog meer? Ja, dat was even terug in de tijd. You're the one that I want. Van, eh, ja, van, eh, van John Travolta, dat kennen we nog wel. Van Grease, denk ik. Ja, een geweldig leuke film was dat in die tijd. We gaan verder met de nieuwe Rascals. You'll get what I give. is een verkeerde. Dat was niet de bedoeling. <laughs> Dat was niet de bedoeling. <laughs> Die vind ik heel mooi. <laughs> Nee, we gaan eh, uiteraard we gaan nu naar de, de, de column van Nel Kerkman. Volgens mij zien veel mensen de maand maart met vreugde tegemoet. Het is de maand waarin de lengte officieel begint. Zowel astronomisch als meteorologisch. Ook wordt de klok op 25 maart verzet en gaan we terug naar de zomertijd. Waar het gezegde maart roept zijn staart vandaan komt, is moeilijk te ontdekken. Het heeft met het weer te maken. Het kan vriezen of dooien. Nou, dat laatste is wel toepasselijk. Zo stond je vandaag nog op de schaats... en zo zit je morgen heerlijk op een terrasje te genieten van de zon. Zeer verwarrend. Zo'n roerende staart van maart. Maart is de maand waarin veel gebeurt. Zo was op 1 maart de complimentendag. Helaas was ik net voor die dag, na mijn operatie... weer thuis en kon ik de verpleging geen complimentjes meer geven... voor een uitstekende verzorging... Jong en oud probeerden mij van dienst te zijn. Het opbeurende woordje van een oudere verpleegkundige was hartverwarmend... toen ik eenzaam en verlaten lag te wachten op de operatie. Ze leidde mij vakkundig af en riep mij... ik zal voor je duimen, nog na voordat ik naar de operatiekamer werd gereden. Later bleek dat haar dienst er al lang op zat... maar kennelijk voelde zij perfect aan hoe ik mij voelde. Een heel groot compliment. En petje af voor al deze bevlogen mensen die voor dit mooie, maar ook zware vak kozen en kiezen. Maart is ook de maand van de Internationale Vrouwendag. En niet te vergeten, op 20 maart begint de lente. Langere dagen en meer licht. Daar knappen heel wat mensen van op na een lange winter. En dan 21 maart de gemeenteverkiezingen. Zal het dan een dag van de waarheid worden of misschien de dag van een nieuw begin? Helaas heb ik geen glazen bol en kan ik de toekomst niet uit het koffiedruk lezen. Dus zal ik het moeten doen met het doorlezen van de verkiezingsprogramma's. Ik heb nu tijd en de rust om mij voor deze materie heen te worstelen. De beloofde Gouden Bergen zal ik eerst gaan wegstrepen, want die staan in elk programma. En wordt maart de maand van een nieuw begin en een nieuw geluid... of wordt de staart van maart nog een keer flink geroerd. Ik wacht geduldig af en wens iedereen een maand met veel zonlicht en een gauw randje toe. the Go Your Own Way van Fleetwood Mac. En we gaan door met een lekkere oudje. Chris Montes en Let's Dance. Ja, wie kon hem niet, hè? En, hoe ludiek en een zogenaamd regenboogzeepad ook mag zijn... er kleven toch een paar haken en ogen aan. Zo staat te lezen in het AWB tijdschrift De Kampioen. Bij de Pride the Beach vorig jaar werd bovenaan de Kerkstraat... de oversteekplaats beschilderd in regenboogkleuren. Dit om aandacht te vragen voor LHBT-gemeenschap. Bij deze beschilderde oversteekplaats moet je volgens de AWB info goed op je tellen letten... omdat de wettelijke regels niet hetzelfde zijn als een officieel zebrapad.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 vindt de presentatie van het onderzoek naar de Waterlootoren en het Waterloopplein plaats. Het heeft de voorzitter van de begeleidingscommissie Jerry Kramer bekendgemaakt. De raad besloot in 2017 het raadonderzoek te houden... omdat het eerste onderzoek van de burgemeester naar de e-mails van wethouder Dremmers... over het project Watertorenplein niet in alle gewenste antwoorden gaf. Zolang het raadonderzoek loopt, ligt het project om tot herinrichting van het Watertorenplein te komen stil. Het raadonderzoek verloopt voorspoedig. Dat meldde Kramer ondanks aan de gemeenteraad en wel zo voorspoedig dat op vrijdag 16 maart om 4 uur de resultaten bekend zullen worden gemaakt.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 Baby, if you owe me, then all. Oh, never make a change. baby, if you owe me, then all of this will go away. My house in Budapest, my, my hidden treasure chest, golden grand piano, my beautiful Castillo, you, you, I'd leave it all, all for you. Ja, en ik heb er een gezocht, uitgezocht uit 1985. Dan moet ik even zoeken hoor. <laughs> ja, hij was net er, maar ik moest er even... Ja, uit 1985 en dat is een nummer 1 hit. En met eh, Elton John en dat was met Nikita. Het liedje gaat over zijn verlangen naar een Oost-Duitse grensbewaakster. In de videoclip wordt zij gespeeld door de Britse actrice Anja Major. Het werd Johns eerste nummer 1 hit in Nederland en stond zeven weken bovenaan in de Nationale Weken in de hitparade. John Michael was een van de achtergrondzangers en Nick Kershaw speelde mee op een gitaar. De gitaar stond in vele landen nummer 1, waaronder, eh, even kijken, waaronder ehm, Nederland, West-Duitsland en Ierland. Het nummer haalde 7 in de Billboard Hot 100. Aanzienlijk hoeveelheid westerse meisjes die geboren zijn in de jaren 19, na 1985 hebben de naam de Kita gekregen. Maar Nikita is echter een jongensnaam in Rusland. Verkleinworm van Nikolai. Tot 1986 werd de voornaam Nikita in Nederland zelden aan een kind gegeven.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 On a oh, that you will never know anything about my home. I'll never know how good it feels to hold you. Oh, Nikita, I to hold Jazz in Zandvoort met Maarten Hogenhuis. 11 maart, aanvang om half drie, tot half vijf. En eh, hoe is de samenstelling? Maarten Hogenhuis is altsax. Miguel Rodriguez is piano. Joost van Schijk op drums. En Erik Timmermans op contrabas. En Jazz in Zandvoort is een initiatief van die zelf, de bassist, Erik Timmermans... dat hij startte in november 2002... Zowel voor het publiek als bij de muzici is een grote behoefte aan een locatie waar de muziek op de eerste plaats komt. De theater De Krocht beschikt over een vleugel, biedt ruimte aan maximaal 200 bezoekers... en is een ideale locatie voor het organiseren van jazzconcerten. Na afloop kan men genieten van een biefstukmaaltijd met gebakken aardappelen en of frietjes. Reserveren is hiervoor wel noodzakelijk en de prijs voor het eten is 13,50 euro. De jazzconcerten in Theater Krocht zijn inmiddels een begrip geworden in de Nederlandse jazzscene. De muzici komen maar al te graag spelen in een prachtige theaterzaal... die over een uitzonderlijke akoestiek beschikt. De toegangkaarten bedragen 15 euro per persoon. De organisatie is Jazz in Zandvoort... en de website is jazzinzandvoort.nl... en de locatie is de Krocht, Grote Krocht, nummer 1. Sorry, dat was niet helemaal de bedoeling. Ja, dat was Phil Collins met In the Air Tonight. Ja, een hele mooie plaat van een van een fabuleuze dreuner. Eh, drummer, <laughs> neem ik kwalijk. Van een van drummer. fabuleuze dreuner, drummers.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 Grapperhaus wil de wet aanscherpen en afspraken maken met organisaties die voorlichting geven en hulp bieden. Later dit jaar komt hij met concrete voorstellen. De jongen van 14 die vorig jaar zijn ouders doodstak in het Friese dorp